jou heb ik lang gewacht. Zoveel jaren van mijn leven. En ik heb echt nooit gedacht dat ik dit nog zou beleven. Jij keek me aan en toen wist ik. Dit is de vrouw voor het leven. Jij bent een goeie voor mij. Ik wil aan jou ik voel mij in de hemel als ik kijk naar die prachtige vrouw. En de liefde die je uitstraalt brengt een hemelse gevoel.